Kirsten Klomp met het NOS-journaal. In steeds meer delen van Spanje en Portugal is de stroomvoorziening weer hersteld... na de grote storing van vandaag. De Portugese netbeheerder hoopt dat miljoenen inwoners... morgen bij zonsopkomst weer stroom hebben. Door de stroomstoring zijn eerder vandaag zeker 30.000 treinreizigers in Spanje gestrand. En op vliegvelden was het een chaos. Ook staan er nog steeds lange rijen bij geldautomaten... omdat pinnen niet overal meer kan. Het vuur dat zaterdag ontstond na een explosie in een oliehaven van Iran is geblust. Volgens de autoriteiten is het dodental opgelopen naar 70. Meer dan duizend mensen raakten gewond. Het lijkt erop dat de brand uitbrak door chemische stoffen in containers. Op de kermis in Hilversum is een meisje van 14 uit een attractie gevallen. Ze heeft daarbij haar arm gebroken. Het meisje viel uit de Energizer, een snel draaiende carrousel die omhoog zwiept en over de kop gaat. Het is niet duidelijk van welke hoogte het meisje eruit viel. De attractie blijft voorlopig dicht. De Voedsel- en Warenautoriteit onderzoekt hoe het ongeluk kon gebeuren. In Zwolle worden nog altijd bloemen gelegd bij de ingang van sterrenrestaurant De Libreien. Op die manier brengen mensen een laatste groet aan eigenaar en topchef Jonny Boer... die afgelopen woensdag overleed op Bonaire. Gisteren werd zijn lichaam overgevlogen naar Nederland samen met zijn familie. Het is nog niet bekend wanneer de uitvaart is. FC Volendam is voor de zevende keer kampioen geworden in de keukenkampioendivisie. De club won met 3-2 van Jong Utrecht dankzij een hat van topscorer en aanvoerder Henk Veerman. Door de overwinning is de voorsprong op nummer 2 Excelsior niet meer te overbruggen.